Tien jaar geleden hebben we een grote storing gehad eh, van Turkije. Die is er helemaal uit geweest en in 2003 is heel Italië uit geweest. In 2021 zijn er nog drie kleine landjes in de Balkan uit geweest, maar dat was een veel kleinere storing. Er werd even gedacht aan een cyberaanval, maar volgens de Spaanse netbeheerder is deze storing veroorzaakt door een zeldzaam atmosferisch verschijnsel. Dat wordt veroorzaakt door temperatuurschommelingen. Er vertrekken in Spanje en Portugal nu geen vliegtuigen. Het treinverkeer ligt plat en veel winkels zijn gesloten. Mijn collega Levi is in Sevilla. Ook daar viel de elektriciteit uit rond half één. Wij zaten op dat moment op het dakterras. Toen hoorden we allemaal alarmen afgaan. Dus dat was het moment dat de stroom uitviel. Bij ons in het huis ook. Er is hier waar ik ben in het centrum van Sevilla geen sprake van chaotische taferelen. Behalve dan dus dat de winkels gesloten zijn. En dat heel veel mensen geen bereik en internet hebben. Er wordt steeds vaker gesjoemeld met rijbewijzen en identiteitskaarten. Bij rijbewijzen worden er vaak lettertjes toegevoegd... zodat je bijvoorbeeld ook met een vrachtwagen mag rijden. Maar het wordt ook gedaan door jongeren die de kroeg in willen kunnen. En het wordt gedaan om mensen hun identiteit te stelen. Zegt het expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten. Eerder werd er meer gefraudeerd met paspoorten, maar die zijn steeds moeilijker na te maken. En vanaf nu is de Sixtijnse kapel in Rome dicht voor bezoekers. Volgende week wordt daar een nieuwe paus gekozen en dus zijn de voorbereidingen in volle gang. Dat is balen voor Sharon en haar moeder Leonie, die helemaal van vanuit Australië waren gekomen om de schepping van Adam van Michelangelo in het echt te zien. To come from so far to be able not to go into one of the major sites is very disappointing. Yes. Yeah. Yeah. Yeah. And also they don't um They don't refund money. A refund. Ja, ze krijgen dus ook geen geld terug, maar straks wel een nieuwe paus dus. Vanaf volgende week woensdag komen kardinalen van over de hele wereld naar Vaticaanstad om hun nieuwe leider te kiezen. Het weer nog steeds volop zon, maxima tussen de 19 en 24 graden. Op de Wadden misschien een gaatje frisser. En morgen wordt het net zo'n lekker dagje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A9 kan langzaam maar zeker weer doorrijden... na het ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Raasdorp. Je hebt daar nog zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Daar heb je een kwartiertijdverlies.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 fucking one of them gorgeous ladies. That's right. There is no need to be hiking shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, girls be going crazy. After all, myself in one of them gorgeous ladies. there is no need to be hiking shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile. Watch disappear With a stranger in my face who says he knows my mom and You is oh Sheila, oh, Sheila, oh Sheila, oh baby, love me right, let me love you till the can't you let the others with you is where I got to be. Yeah, oh baby, understand I want to be the you over on me? Well, honey, baby, just you wait and see. And we sing, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes. Oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one. Oh, oh, Sheila. Let me love you till the morning comes Oh, oh Sheila You know I want to be the only one Here we go Ja, ik ga door. En jij, wat doe take on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird.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 En ook zou er in Madrid de verkeerslichten het weer doen. Verder zijn er nog wel veel problemen door de stroomstoring in Spanje en Portugal. In Den Haag zijn bij het internationaal gerechtshof de hoorzittingen over Israël begonnen. Die gaan over de vraag of Israël het oorlogsrecht schendt. Het land laat geen noodhulp meer Gaza binnen, terwijl dat volgens de VN verplicht is. De Nederlandse wielrenner Tibor Del Grosso heeft zijn eerste profzegen behaald op de weg. Hij won de tweede etappe in de ronde van Turkije. Die duurt nog tot en met zondag.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 Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know thinking of you and all the things we could do. My heart is pounding for love. You left me longing for you.